Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee actievoerders tegen windmolens moeten de cel in. Het gaat om twee mannen uit Groningen en Drenthe. Ze stuurden dreigbrieven aan bouwbedrijven die meewerkten aan nieuwe windmolenparken, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Ja, de rechter zegt eigenlijk staat wel vast dat deze twee heren de drijvende krachten waren achter de dreigbrieven. Er zijn gesprekken opgenomen en daaruit blijkt een nauwe samenwerking. Er worden eh, bedrijven en personen genoemd en alles past ook in de tijdlijn. Op het moment dat zij daarover over spreken, niet lang daarna vallen die dreigbrieven op de mat van verschillende bedrijven. Sommige bedrijven trokken zich daarna ook terug uit de bouw van die parken. De mannen moeten een half jaar de cel in en hebben ook een voorwaardelijke straf gekregen. Als ze het nog eens doen, zitten ze sowieso een half jaar extra vast. Zet half mei in je agenda, dan is er meer kans dat de versoepelingen echt doorgaan. 28 april werd als mogelijke datum genoemd om terrasjes te openen en de avondklok eraf te halen. Maar er liggen nog te veel mensen in het ziekenhuis, zegt het kabinet. Ze verwachten dat versoepelingen in mei meer kans maken. En muizen zorgen voor veel overlast bij de voedselbank in West-Friesland. De muizenplaag is zo erg dat de boel daar nu dicht is. De hele boel wordt schoongemaakt. Alle gaatjes die worden gevonden moeten dicht. Duurt zeker anderhalve week. De 150 gezinnen die er normaal eten halen krijgen nu voedselbonnen. Het was gisteren Domino Day op een basisschool in Florida. 3, 2, 1! Er was iets bijzonders. In plaats van domino-steentjes stonden er 15.000 dozen met cornflakes. Eén voor één gingen ze om. De actie was opgezet om een overleden medewerker van de school te eren... die in zijn vrije tijd voor de voedselbank werkte. De dozen ontbijtgranen zijn inmiddels onderweg naar die voedselbank... zodat arme gezinnen er lekker mee kunnen ontbijten. Het weer dan nog. Lekker zonnig nu en een graad of 12. Dit weekend begint ook stralend. Morgen meer zon, ook nog ietsje warmer.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 Well, road Trying to be nothing but pure Lord of mercy on me, myself and I Should've never been around out there Body cold when I was already here Suddenly I'm out of soul and I feel so low when I feel the show No matter where I go nobody wanna try. I'm singing Wello from Wello. It's me and you. Oh, Wello. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM I'll be the late night lady you won't recognize I'm a chameleon, I'm always in disguise I read your future but it's written in the You're telling me something, but there's nothing cheap as yours.